3 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De zitting in het kortgeding van Jury van Gelder tegen NOC-NSF... in de rechtbank van Arnhem is afgelopen. De rechter buigt zich nu over de vraag of de turner door NOC-NSF... weggestuurd had mogen worden van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De rechter doet over een half uur uitspraak. De turner eist dat het Nationaal Olympisch Comité alles in het werk stelt... dat Van Gelder maandag alsnog kan deelnemen aan de toestelfinale... Ook wil hij dat de kosten van het vliegticket terug naar Rio betaald worden. In het Brabantse Oosterhout woedt een grote brand in een olieinstallatie bij een vloerenfabriek. De brand brak rond half twaalf vanmiddag uit. Alle medewerkers konden op tijd wegkomen. Een van hen werd door de brandweer van het dak gehaald. Een medewerker heeft tegen Omroep Brabant gezegd dat er een explosie was in de kelder van het gebouw. In Brussel heeft de politie vannacht bij huiszoekingen drie mensen opgepakt. Er werden geen wapens of explosieven gevonden. De drie verdachten zitten tijdelijk vast. Later vandaag wordt bepaald of ze langer vast blijven zitten. Meer details over de onderzoeken en arrestaties wil het Belgische federaal parket niet geven. De nieuwe regering van Libië verliest steeds meer steun van de bevolking. Dat zegt de speciale VN-gezant voor Libië, Kobler. Volgens hem verbrokkelt de steun door economische problemen en stroomstoringen. De huidige regering, die door de VN gesteund wordt, trad aan na een akkoord tussen twee rivaliserende regeringen. Volgens Kobler steunde dit voorjaar 95% van de Libiërs de eenheidsregering nog. Maar is het beeld nu totaal anders, omdat er nog maar 12 uur per dag stroom is en de inflatie snel toeneemt. Ook woedt in Libië een felle strijd tussen regeringsgezinde milities en IS. Het weer vanuit het westen opklaringen. In het oosten kan nog wat regen vallen. De zon schijnt af en toe bij een graad of 22. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af en ook kan er lokaal een bui vallen bij ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad rijdt het langzaam op eh, de A9 richting Alkmaar. Eh, daar staat voor het knooppunt Velsen 3 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.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 Deze week hebben we 10 stijgers, 15 zittenblijvers, 13 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Nieuwe binnenkomers zijn eh, Martin Garrix samen met Bebe Rexha en Major Lazer samen met Justin Bieber en Meu. Welke plaatsen staan, dat zal je heel snel van me gaan horen. DNC met Pijn in mijn hart met Cake by the Ocean heeft de lijst na 23 weken moeten verlaten. Dap samen met Dante Leo met Angel na 20 weken. En dat betekent dat er nou ook nog maar uh, drie nummer 1 hits eh, in de lijst staan. Onderst is eh, de nummer 36 Duo Lipa. Ooit op nummer 1 gestaan en voor de rest zit het helemaal bovenin. Dat hoor je dus op de volgende uur welke dat zijn. Ook is het deze week weer tijd voor de F1-update met niemand minder dan Tim Koemans. De enige echte vakantieman. Hij is even tussendoor weg geweest waar hij vorige week nog eh, zelf aan het racen was. We gaan hem zo direct eh, rond de klok van eh, half vier bellen om te kijken hoe het met hem vergaan is. En een uurtje later rond de klok van half vijf zullen we in vogelvlucht de Nederlandse top 40 doornemen. Maar eerst gaan we beginnen met de Europese top 40. En dat doen we met de top 3 van vorige week. Nummer 3. betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Ben je nou benieuwd wie er deze week op uh, 3, 2 1 staan? Blijf dan gewoon luisteren tot uh, eh, 5 uur hier naar ZFM eh, Zandvoort.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 En ondertussen 17 weken alweer in de lijst der lijsten hier op ZFM Zandvoort. Megan Trainer dus met No. Hij is zijn toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En die is gedeeltelijk van uh, Hollandse bodem. En waarom eh, gedeeltelijk? Nou, het is eh, Martin Garrix. En die is, eh, zoals jullie weten, nou gewoon natuurlijk een lekkere, nuchtere Hollander uit het... waar komt hij ook weer vandaan? Uit het Amsterdam, geloof ik. Ja. En samenwerking is hij aangegaan met Bebe Rexha. En ja, er is nog wel wat uh, voor afgegaan om zo maar te zeggen. Want op een gegeven moment ging Martin Garrix uit onvrede weg bij het platenlabel Spinning. Spinning Records waar hij in, in het begin in zat. En begon hij zijn eigen platenlabel. Nou, daar is uh, eh, Now That I Found You samen met John Mitchell zijn eerste release van. Dat was in eh, maart 2016 eh, dit jaar. Later dat voorjaar verschijnt ook zijn samenwerking met het Britse duo Third Party. nummer heet Lions in the Wild. En ondertussen tekenen dan de Nederlander een contract met Sony voor de distributie van zijn nummers. En de eerste track die daar, daarvoor in aanmerking komt is dus In the Name of Love. Waarop Bebe Rexa te horen is. Nou, deze plaat is uh, niet alleen, eh, in, uh, de, kan ik je verklappen, in Nederland stof top 40 nieuw binnengekomen. Maar ook in Europa wordt hij meteen al uh, goed opgepakt. De nummer 37 dus van deze week.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 En hoor ik van allemaal nieuwe nummers die eruit komen. En welke stijl allemaal tegenwoordig getend is. Nou, in Europa merk ik het nog niet. Wel met deze dan een beetje, als ze zegt dan beginnen, Babbelie babbeli. Weg de zomerse platen is het nog niet. Maar daarentegen is wel een goede plaat. over het café gesproken en over biertje drinken gesproken. Jury van Gelder. Ik heb vanmiddag... Bijna de hele middag eh, <laughs> naar het eh, kortgeding eh, zitten kijken. Duurde maar ruim twee uur, valt best wel mee. Tenminste dat het live op Facebook was. Ik heb denk ik anderhalf uur van gezien of zo. En over, als het goed is, maximaal zeven minuten moet er een uitspraak zijn... of hij terug mag gaan naar Rio of niet. Althans, via de kort, hoe heet het, de... de, de, de uh, hoe heet die rechter nou? Nou, zeg het eens. ik weet het even niet meer. Maakt niet uit. In ieder geval, we gaan het eh, in de gaten houden voor je. Of het eh, gaat eh, gebeuren of niet. Zodra de nieuws omtrent dat is, dan zal ik het je meteen vertellen. Ik hou de internet goed in de gaten ervoor. we gaan door met de nummer 32 van deze week. Plaat die pas vijf weken lang in de lijst staat. Vorige week nog op een 34e plaats, deze week dus twee plaatsen gestegen. Dan heb ik het over Jonas Blue samen met JP Cooper... Met het eh, nummer Perfect Stranger.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 Walking on Cars van eh, Speeding Cars. En over snelle auto's gesproken. CFM, Mooi bruggetje Radio, Pit Report. Report. Wat een flauw bruggetje weer. Heerlijk, ik kon hem eindelijk maken. Goedemiddag Tim Koemans. <laughs> Goedemiddag. Hoe maakt u het? Ja, naar omstandigheden best wel oké. Ja, nou ja, keurig. Een beetje vakantie, beetje vakantie gehad, dus net terug uit Spanje. Dus uh, ja. Lekker. Hey, hoe is het vorige week gegaan eh, met de DNRT eh, de vrijdag? Laten we daarmee beginnen. Ja, nou ja, het was een beetje een dag met, eh, zoals ik eigenlijk het seizoen wat vaker eraan ben gelopen. Ehm, wat hoogte- en wat dieptepunten. Ehm, we begonnen met een iets aangepaste afstelling ten opzichte van de laatste keer. En toen bleek dat de snelheid er meteen wat minder in zat. En dat nou was eigenlijk een beetje niet helemaal de verwachting. Mm nou leek het erop dat bij het hele veld de snelheid wat minder was. Dus het zou kunnen dat de baan niet zo snel was. Ehm, maar die verschillen waren minder groot dan bij mij, dus ik, er was iets aan de hand. Ehm, nou, ik moest uiteindelijk eh, even kijken, we waren met 42 auto's. En ik kon aanvangen vanaf de 28e positie. Nou ja, goed, dat is gewoon ondermaats als we kijken naar de rest van de prestaties dit seizoen. Mhm. Ehm, gelukkig wel in de race eh, naar voren kunnen rijden. mijn man of zeven eh, ingehaald en als 21ste mezelf dan gepositioneerd voor de tweede race. Die overigens voor het eerste seizoen een uursrace besloeg. 50 ehm, minuten rijden. Eh, gelukkig wat aanpassingen weer gedaan om de afstelling eigenlijk terug te brengen naar de basis die we hadden gesteld na de vorige keer. Ehm, dat lukte redelijk. Eh, bij de start pakte ik direct vier personen eh, voor die uursrace. Dus ik dacht, nou, dat gaat goed. Dan lekker de richting de top 15. Alleen toen remde ik mijzelf en kon ik vanaf de 39e plek weer aanvangen. Ehm, toen ik beginbak uitkwam. Dus dat was natuurlijk eh, helemaal ruk. Oeps. Maar toen eh, zijn we er goed voor gaan zitten. Hebben we heel steady de race uitgereden. En uiteindelijk toch nog als 17 over straks finish gekomen. Ah, dat is nog netjes. Ehm, ja, nog 22 man te pak eh, te graas kunnen nemen in het uur wat erop volgde. Dus ja, een leerzame race, leuke race. Voor het eerst dat ik een langer stint dan 30 minuten kon rijden. En eigenlijk verbaasde ik mijzelf en het team er een beetje over dat dat eigenlijk relatief ja, constant ging. De snelheid zat er prima bij. Eh, en dat kon ik ook aardig vasthouden. Dus ja, op zich eh, niet ontevreden, maar dat had beter gekund. Oké, nou... Een beetje, een <laughs> beetje het verhaal van dit seizoen tot nu toe. Ja, nou ja, op zich, eh, als je in de grote lijnen bekijkt, als ik het zo hoor... moet het allemaal wel positief eruit vallen iedere keer. Ja, dat is ook wel zo. En het is ons debuutseizoen, dus wat dat betreft. Er is elke, elke race leren weer een hoop bij. En, ja. dat komt ook wel goed uiteindelijk. Nou ja, perfect toch? Precies. Goed, de Formule 1. Ik heb ja, je vorige week gemist door die race. Ja, we hebben natuurlijk eh, de Grand Prix van Hockenheim gezien twee weken geleden. Ehm, ja, een beetje aparte race. Ik had, aan de ene kant had ik een beetje het gevoel dat het eh, een beetje saai was, maar dat was het eigenlijk net weer niet. Eh, er gebeurde van alles, maar toch ook weer niet. Beetje rare, aparte race. Ehm, Max wel op het podium. Um, start vanaf P4 uit mijn hoofd. En de, de, hele groep ging in één keer Nico Rosberg voorbij, die een beetje een slechte start had. Eh, en Max ging echt op een briljante manier eerste bocht om bij Ricciardo door naar de tweede plek. Dus die start die was fantastisch. Eh, Lewis intussen uh, eh, aankomt onbedreigd naar de winst gereden. En dat waren de jongens van Red Bull die er achteruit gingen maken. En, en Nico Rosberg die natuurlijk goed kon volgen in de Mercedes op zijn thuisbaan gingen zij uitmaken wie de podiumplekken verder ging verdelen. En dat bleek uiteindelijk Ricciardo te zijn die met P2 er vandoor ging en eh, Max met P3. Ehm, gebeurde van alles tijdens de race. De pace van Max was niet fantastisch in die geval. Ricciardo was dat wel. Dus Max heeft op een gegeven moment Ricciardo er echt voorbij gelaten om ja, ervoor te zorgen dat, eh, hè, dat er in ieder geval twee podiumplekken bij zouden blijven voor de Red Bulls. <coughs> Excuus. Ehm, vervolgens was het Rosberg die Max op een hele grove manier probeerde in te halen daarbij Max volledig van de baan afduwde. En eh, dat leverde ook een straf op voor ons grote vriend eh, Nico Rosberg. Hij moest vijf seconden langer stilstaan bij de volgende pit. En dat betekende dat Max weer voor hem terecht kwam. En dat betekende dat Max dus voor de ehm, derde race naar het podium ging. En daarmee een derde positie veilig stelde. We gaan er bijna aan eh, winnen. Ja, nou, dat, dat, dat was de eerste gedachte die bij mij opkwam na die wedstrijd. Van, Hè, wat zonder dat hij geen tweede wordt, dat hij achter Ricciardo eindigt. Terwijl hij intussen gewoon derde is geworden. En eh, nu al in, in alle vormen de meest ultieme Nederlandse autocoureurs die we ooit hebben gehad. Dus dat, dat, het, het is, en, en iedereen die verstand heeft van racen en daarover schrijft, die zegt ook van, eh, het is, wij vinden het maar normaal dat hij elke keer op het podium staat, maar dat is het niet. En ehm, dat is, dat, het is ongelooflijk wat die jongen blijft presteren en onder zoveel druk toch blijft doen wat hij moet doen. En dat doet hij zo goed. En dat, eh, dat eh, stip ik graag nog een keertje aan. Ja. Dan even kijken naar de stand om de WK-titel. Eh, Hamilton intussen Rosberg flink gepasseerd. 19 ehm, <coughs> punten verschil is dit inmiddels al. In het voordeel van de Engelsman dus. ben je gewoon ziek geworden op vakantie of heb je te veel gerookt? Wat was het? Ik, ik denk dat ik een beetje ziek ben geworden. Oké. Maar dat, uh, <laughs> geen idee. Geen idee. Het, zou, het zou aan andere dingen gelegen hebben. Op de derde positie is het Daniel Ricciardo, ehm, die toch al dik 65 punten achter staat op eh, Rosberg. Maar dan wordt het spannend, want tussen Ricciardo, Rijkonen, Vettel en Max in die volgorde zit maar 18 hm. punten verschil met z'n vieren. Dus die jongens die gaan uitmaken wie eh, uiteindelijk als eh, derde gaat eindigen in het WK-kampioenschap. Daarmee gesproken hebben zien wij ook dat de punten inmiddels zo zijn verdeeld dat Red Bull Ferrari voorbij is in de stand om de constructeurstitel. Die dus ja wel eigenlijk heel duidelijk naar Mercedes gaat natuurlijk. Ehm, maar Red Bull is nu op P2 en dat is waar ze begin dit seizoen ook wilden staan. Dus dat gaat daar de goede kant op en Ferrari dus eh, de verkeerde kant op. Ehm, dan even kijken naar de eerstvolgende Grand Prix. We zitten natuurlijk in de zomerstop nu. Eh, vier weken geen wedstrijd, waarvan de eerste twee nu zijn geweest. Mm We zijn dus halverwege die zomerstop en over twee weken vanaf het weekend van 26 augustus... Ehm, is het tijd voor een van mijn ultieme favorieten op de WK-kalender, de Grand Prix van België... Op het altijd prachtige Spa-Francorchamps natuurlijk. En ga je daar naartoe? Ehm, nee, we zouden gaan, maar intussen is dat toch eh, afgewimpeld... omdat er te veel mensen uit ons groepje niet kunnen. Jammer. Helaas. Eh, ja, echt heel jammer. Ik had er graag bij gezien. Eh, maar goed, dat volgend jaar weer beter. We zijn al naar Le geweest dit jaar natuurlijk. Dat is waar. Wat betreft niks te klagen. Ehm, twee belangrijke nieuwtjes de afgelopen twee weken. Ik heb even <laughs> alle nieuwsites doorgespit. En eigenlijk worden overal alleen maar zomerrapporten opgemaakt... en wordt de balans een beetje opgemaakt... Ehm, maar goed, dat, daarvoor hebben we helemaal geen <laughs> tijd om de radio om dat allemaal te gaan bespreken. Nou ja, ik ga eh. wel even koffie zetten hoor. <laughs> Ja, <laughs> nou, maar eh, dan, ben ik tot vijf uur wel bezig. Oh ja. Rapporten moet gaan doorspitten. Pik ik er twee eh. uurtjes bij daarna. Ja, dat kan ook. twee belangrijkste nieuwtjes die we dus wel hebben gezien de afgelopen twee weken... is dat er nog altijd een beetje rompslomp is om de, ehm, Halo, het Halo-systeem wat ze willen gaan invoeren. Dus eigenlijk het feit <coughs> nogmaals excuus. Het feit dat de Formule 1 eh, dicht zou moeten worden, ehm, wordt echt pas na het seizoen van 2017. Eh, men vindt dat er nog niet genoeg getest is op het zicht. Het heeft dus niks met het uiterlijk te maken, eh, maar puur met het zicht van de rijder. <coughs> Al dus Charlie Whiting vanuit de Strategy Group. En als laatste hebben wij dan het feit dat Rio Harianto exit is bij Manor Motorsport terwijl ik intussen op tv zie dat de dame, dames lichte dubbel 2... Nummer 1 is. Eh, een Olympische titel binnenhalen, eh, as we speak. Ja. Eh, goud, goud voor Nederland bij de roeivereniging lichte dames dubbel 2. Ehm, dat gezegd hebbende, Harianto is exit bij Menner om de simpele reden dat hij niet genoeg geld bij zich heeft. Ehm, Esteban Ocon wordt zijn vervanger. En dat was eigenlijk het belangrijkste. Ja, en wij zijn nog steeds in afwachting over Olympische Spelen gesproken... over de uitspraak van de rechter in de zaak van uh, Van Gelder oh, dat is eh, Die zou om half eh, vier zijn. De oh, uitspraak. Oké, okay. daar heb ik nog niks over gezien. Nee, ik ook nog niet. Ik zit eh, Twitter... gouden race te kijken. <laughs> ja. Gaaf. China derde. Komt overigens Mercedes rookie en ehm, komt ook uit de DTM. Dus ja, tot zover. Er komen er een hoop uit de DTM en de Formule 3 en dat is ook de bedoeling. Ja, precies. Dat is uiteindelijk waar we heen willen natuurlijk. Ja. Hey Tim, dankjewel tot zover weer voor deze week. Yes. Ik ben benieuwd of ik je volgende week spreek eh, met deze zomerstop. Ehm kunnen we altijd even overleggen. Daarom, mocht er nieuws zijn, dan uh, kan je je altijd melden. Nieuws zijn, uh... We houden contact. Is goed.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 Hey, we zijn toegekomen aan de eerste, tweede en tevens de tweede, ja ik moet wel goed zeggen. De tweede en laatste nieuwe binnenkomer van deze week, de nummer 23. En die is in handen van, door een Amerikaan, Major laser, namelijk. Major laser is het idee van de... Nou ja, dat heb ik allemaal een keertje al uitgelegd. In ieder geval, hij is nu een eh, samenwerking aangegaan met eh, Meu en eh, Justin Bieber. En die is bevallen, want de zomer, uh, tenminste de track Cold Water, Cold Water die is verschenen. In begin augustus wordt het meteen een nummer 1 hit in Nederland. De tweede week dat hij in de lijst stond, meteen naar nummer 1. Deze week Waar hij staat in de Nederlandse 40 ga ik nog niet verklappen. Ik weet wel dat hij pas uh, drie weken in de lijst staat. Maar hij staat nu ook eh, eindelijk dus in de Europese lijst. En wel geteld een 23e eh, plaats. Major Lazer samen met Justin Bieber en Meu met Cold Water op 23. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? road 20 Major samen met eh, Justin Bieber en Meu met eh, Cold Water. En zojuist is er een eh, bericht binnengekomen over de uitspraak in de zaak van uh, Jury van Gelder. Jury heeft verloren, want de rechter heeft zijn schriftelijke uitspraak in het kort geding van uh, Jury van Gelder gedaan. Hij stelt dat de atleet terecht naar huis is gestuurd. Nou, het was al zo'n kopstaart uitspraak waardoor er geen motivatie bij staat. Alleen of hij eh, gelijk heeft gekregen eh, of niet. Nou, in dit geval niet dus. Jury eh, zal maandag niet gaan deelnemen aan de finale van de ringen. meer informatie daarover zal wellicht morgen of zo tijdens Zandvoort op zaterdag komen. En dan uh, kijken anders straks gewoon naar Studio Rio op de NOS. Maar doet dat dan pas vanavond of zo, naar vijven. Daarin zal, even kijken hoe, die heet...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 to go 20 eh, van deze week. Haley Steinfeld samen met DNC. Rock Bottom is dit. 9 plaatsen gezakt eh, in hun 13e eh, week. Helaas, helaas. Hey, voordat we eruit gaan, dit uur met het laatste nummer... ben ik eigenlijk nog een resume verschuldigd, maar die doen we lekker niet. Nee, we gaan er dit uur uit met Katy Perry, de nummer 21 van deze... Hè? Ik heb net nummer 20 gedraaid, dan ga ik nou 21 draaien. Wat gaat er fout? foutje in de planning. Sander, die eh, zet altijd de muziekjes klaar.